Kluk met het nos In Valencia zijn de eerste migranten aangekomen. Vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. De 274 migranten zaten bij binnenkomst in de Spaanse stad op een schip van de Italiaanse kustwacht... dat een deel van de ruim 600 opvarenden had overgenomen. De andere migranten zijn nog onderweg op een ander Italiaans schip en de Aquarius zelf. Waarschijnlijk komen ze allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje. De Duitse bondskanselier Merkel wil op korte termijn een aparte top inlassen met landen die de meeste vluchtelingen opvangen. Die top moet dan binnen anderhalve week worden gehouden, nog voor de EU-top van eind deze maand. Dat meldt de Duitse krant Bild op basis van regeringsbronnen. Merkel wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen voor de vluchtelingencrisis te bespreken. De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. Vanuit vier steden vertrokken om middernacht tegelijk 5200 deelnemers... voor de 40 kilometer lange sponsorloop. Nooit eerder deden zoveel mensen mee. Met de opgehaalde 1,6 miljoen euro kan Stichting Vluchteling... aan bijna 24.000 gezinnen noodhulp geven. In Duitsland, in de buurt van Münster, zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon de zes inzittenden gewond geraakt. De luchtballon kwam volgens de politie terecht in een regenbui en werd door een windvlaag samengedrukt. Daardoor stortte de ballon zo'n 10 meter naar beneden en kwam in een open veld terecht. Ook een medewerker van een ballonvaartbedrijf raakte gewond. Hij viel toen hij naar de plaats van het ongeluk liep. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft voor het eerst TBS met dwangverplegingen geëist tegen een verdachte. Het gaat om de man die zijn stiefkinderen van 3 en 5 ernstig mishandelde en vermoorde. Ook eist het OM 15 jaar cel tegen hem. Mocht de rechter meegaan in de eis, dan moet de man naar Nederland komen. Aruba heeft geen TBS-kliniek.